7 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De tandarts wordt goedkoper. De maximumprijs die tandartsen mogen vragen... gaat vanaf juli volgend jaar met ruim 5% omlaag, schrijft de Telegraaf. Een tandartscontrole kost straks maximaal 20 euro... en een vulling zo'n 55 euro. Plaatsing van implantaten wordt nog veel goedkoper. Maximumtarief daarvoor gaat ruim 19% omlaag. Wie vis eet uit Zuidoost-Azië loopt grote kans bacteriën binnen te krijgen die resistent zijn voor antibiotica. Dat zegt Wakker Dier. Volgens de stichting worden de vissen gekweekt in enorme bassins met veel ziektes. Die worden bestreden met antibiotica. En zo worden de bassins grote kweekvijvers voor antibiotica-resistentie, meent Wakker Dier. Als de vis voor consumptie niet goed wordt verhit, kunnen consumenten die resistente bacteriën binnenkrijgen. Amerikaanse president Obama heeft in oktober een brief geschreven aan de Iraanse geestelijk leider Khamenei. Daarin benoemt Obama de gezamenlijke belangen van beide landen in de strijd tegen IS. Amerikaanse regeringsfunctionarissen benadrukken dat er geen concrete plannen zijn voor militaire samenwerking met Iran tegen IS. Amerika heeft voor de kust van Hawaii een vernieuwd raketafweersysteem met succes getest. Vanaf een marineschip werden verschillende raketten vernietigd. En niet eerder kon een afweersysteem zoveel raketten zo snel achter elkaar onderscheppen. Het vernieuwde Aegis-systeem komt op alle Amerikaanse marineschepen. Ook Roemenië krijgt het systeem als onderdeel van het antiraketschild in Oost-Europa. De drummer van hardrockband ACDC, Phil Rudd, wordt niet langer verdacht van een poging om een huurmoordenaar in te huren. Justitie in Nieuw-Zeeland, waar Phil Rudd woont, zegt dat er niet genoeg bewijs is. Verdenkingen van doodsbedreigingen en van drugsbezit blijven wel overeind.